Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Nederland bank Landesbankie hebben dit eindelijk met rente teruggekregen. Het gaat om de provincies Noord-Holland en Groningen en onder meer de gemeente Den Haag. De overheden hadden in totaal nog zo'n 187 miljoen euro te goed. Landesbankje was de moederbank van internetbank iSafe en ging in 2008 failliet. Veel Nederlandse burgers en overheden hadden hun spaargeld staan bij iSafe en ze dreigden dat kwijt te raken. Een Nederlands team heeft in het Oekraïense Torres persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van de ramp. Het gaat om twee koffers. Het onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen dat koffers gevonden waren in Gradovo. De koffers worden naar Kharkov gebracht en daar wordt een eerste forensische check uitgevoerd. Daarna kunnen de spullen naar Nederland worden gebracht. Een vrouw van 41 uit Utrecht is gisterochtend overleden door drugsgebruik. De vrouw had het Amsterdam Dance Event bezocht. Ze is de derde bezoeker van het evenement die overlijdt na het gebruik van verdovende middelen. De politie waarschuwt dat er mogelijk vervuilde ecstasypillen in omloop zijn. Zijn nieuwe getuige in de zaak Enstra, dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Op de zitting van 10 november wil het OM meer duidelijkheid geven. Enstra werd tien jaar geleden doodgeschoten. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat Willem Holleder verantwoordelijk was voor zeker 25 liquidaties. Wetenschappers zeggen vanavond in het tv-programma Dossier 1 Vandaag... dat het onderzoek door het RIVM naar wapenreinigingsmiddel PX10 onbetrouwbaar is. Middel is jarenlang gebruikt door Defensie. Veel militairen zeggen dat ze er kanker van hebben gekregen. Het RIVM concludeerde in 2011 dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat mensen ziek zijn geworden door het middel. En daarom wijst Defensie tot nu toe alle claims van de hand. Het weer, Wisselend bewolkt en een enkele bui. Morgen eerst regen, matige tot harde wind. Later zware windstoten, stormachtig aan zee. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files neemt nu geleidelijk af. In de Randstad staan files van 4 kilometer en langer op de A2 Amsterdam-Den Bosch. Tussen Maarsen en Nieuwegein 4 kilometer. En bij Geldermals ook 4 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam voor de Rijndijk 4. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 6. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 7. A16 Rotterdam-Breda. Voor de randweg Dordrecht 14 kilometer. Die file begint eigenlijk al bij Rotterdam. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij het plein 5. En richting Gouda ook file bij Moordrecht 5 kilometer. A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppuntrein Zweert 4. a A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de afrit Oud-Beierland 7. En verderop voor de Haringvlietbrug nog eens 5. Want daar is een rijstrook dicht vanwege asfaltschade. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maybe this old cowboy.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 hands Where else can I be cured?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 spread as the rain on the streets of Philadelphia.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 het bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het weg.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 寂寞。